Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Shell staat dit jaar op 1 in de Global 500. Dat is een lijst met de grootste bedrijven in de wereld. De afgelopen twee jaar stond supermarktketen Walmart bovenaan de lijst. Die wordt opgesteld door het Amerikaanse tijdschrift Fortune. Dat gebeurt op basis van de jaaromzet van de bedrijven. Shell behaalde vorig jaar een omzet van bijna 400 miljard euro. In de lijst staat olieproducent ExxonMobil op plaats 2. Walmart is derde en het enige andere Nederlandse bedrijf op de Global 500 is ING op plaats 18. In Noorwegen wordt de winning van olie en gas om middernacht waarschijnlijk volledig stilgelegd. Aanleiding is de staking op de booreilanden die nu twee weken duurt. Werknemers willen vanwege hun zware werk vijf jaar eerder met pensioen dan andere Nooren, op hun 62ste. Door de staking waren al verschillende booreilanden stilgelegd. De Noorse olieproductie was de afgelopen tijd 13% minder dan normaal. Het zijn zo'n 2 miljoen vaten olie per dag. Noorwegen is na Rusland de grootste olie- en gasproducent van Europa. De staking leidde de afgelopen tijd tot een verdere stijging van de olieprijs. In een huis in Geldrop is vanochtend een 24-jarige man uit Rotterdam doodgestoken. Een Rotterdamse vrouw van 27 die in de woning was is opgepakt. Het is niet duidelijk of zij de man heeft neergestoken en wat haar relatie met het slachtoffer was. Spanje krijgt van Europa een jaar extra om het begrotingstekort terug te dringen tot 3 Volgens diplomaten wordt het morgen besloten op een bijeenkomst van de 27 Europese ministers van Financiën. Het uitstel betekent dat Spanje uiterlijk in 2014 aan de Europese limiet moet voldoen. Aan het uitstel is wel de voorwaarde verbonden dat Spanje nog meer bezuinigt dan het land eerder heeft aangekondigd. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen eerst zon, smiddags opnieuw buien, mogelijk met onweer. Het minder hard dan vandaag en het wordt 18 tot 22 graden.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 Ja, een hele speciale dan. Ja, gezellig toch? ja, gezellig. Het, wordt wel gezellig. Mogen de luisteraars het weten? Ik denk het wel. Hè? Ja, oh, jawel. Van mij jawel. wel. Eh, Daan Lefferts is vanavond, ik moet eigenlijk zeggen Daniel natuurlijk. Nee, nee, Die, eh, ja, nee, Daniel Lefferts heet zo okay, officieel. Oké, Die eh, is vanavond, ja, voor het laatste keer mijn, mijn technicus, tenminste ik mag hopen van niet, maar hij gaat vooralsnog gaat hij op de maandagen eh, dat er uitzending is, gaat hij eh, een cursus volgen tot portier. Ja. En dat gaat hij dan eh, uitoefenen bij Café 4. Uh, eigenlijk min of meer het, uh, het, thuiscafé van alle DJ's en techneuten van CFM. En dat gaat hij doen dus. hij wordt vervangen in de komende tijd. Hoe lang duurt het dan? Dik een half jaar tot een jaar. Nou, kun je nagaan zit ik een jaar zonder je gewoon. Ah joh. Nou goed, oké. we, we hebben gewoon rubberen Robbie. Nee, <laughs> zilveren Robbie. <laughs> hebben we eh, bereid gevonden om hem te vervangen. Dus die hoort hij vanaf de volgende keer. Dat is dan vandaag over twee weken. Ja. Robbie Harms die eh, gaat eh, mij bijstaan met de techniek. Eh, ik heb het al eens eerder gezegd, ik wil het niet, ik kan het niet en ik zal het niet leren ook, want dan ben ik gewoon het haasje voor de volgende keren. Goed, we begonnen met een, nummer en dat, eh, ja, ik, alleen de kenners weten het. Het was een nummer van de Beach Boys. En dat is niet bepaald de stijl die we zojuist hoorden van de Beach Boys, maar het was het toch Het was een lekker nummer. Ja, toch lekker hè? Ik heb geprobeerd om wat, wat nummers voor jou uit te zoeken dan. Oh, gezellig. Lijkt me leuk. Ehm, dat, eh, ja, het zal nou, niet meevallen, want ik heb je in bijna acht jaar, want november is het acht jaar dat we dit doen, heb ik eh, regelmatig gehoord, oh, dit vind ik wel lekker nimmer, oh, dit vind ik lekker limmer. Ja, dan moet je het wel onthouden. Misschien had ik het wel moeten noteren eigenlijk. Eigenlijk wel, eigenlijk, wel. eigenlijk Goed, we gaan verder eh, met de eh, volgende drie nummers. de eerste is van Creedence Clearwater Revival, Someday Never Comes. Daarna Melody van Greenfield en Cook, een oude Nederlandse band. Ja, Dio eigenlijk. En The Witch Queen of New Orleans van Redbone. Uh, eh, ik heb dus vanavond, laat ik nog even erbij zeggen, eh, alleen maar nummers uit het jaar 72 meegenomen. Ik heb geen flauw idee waarom. Ik had er gewoon zin in. Ja, dat lijkt me leuk. Jij was er toen nog niet? Nee, ik was er toen nog niet. Nee, was ik er bang ja. voor eigenlijk. Maar ja, ik laat het lekker horen. zo <laughs> Goed, veel muziek horen laat het maar horen dan. among grey hair, lost in the corner of a big and crowded square. Then he That's it seems he's happy too. Still I hear of New Orleans. En dat was Redbone natuurlijk uit 72. Eh, en we zien onze grote vriend en medestrijder voor een betere wereld Rob Harms hier aankomen. Dat wordt eh, de, de opvolger eh, voor het komende half jaar tot een jaar van Daniel Everts. Uh, goedenavond Rob, leuk dat je er bent. Beetje aan de late kant, dat flikken we niet meer. Ik te laat? Nee toch? Dat doen we niet meer, gewoon klaar. Goed, we gaan voor, verder met de volgende drie nummers. Ehm, de theme van Chef, de film Chef, eh, is van Isaac Hayes. Daarna On The Ride van de Continental Uptight Band. En eh, we beginnen met de Tremolo's. I Like It That Way. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. Ja, eh, nee, echt niet. Je staat nog niet open. Jammer, joh. Staat niet open? Jij nu wel? nu wel. Zou jij niet open? Ja, ik sta nu open, ja. Ja, oké. Okay. Nou, ben, je weer goed bezig, joh? Is toch wel lekker muziek, of niet? Ja, ja, ja. Zie, zie je dat ik er geen moe van snap, van die hele techniek? Nee, nee. Nou, daarom, daarom, is je van tevoren en dus moet je niet eh, eventjes daarom, daarom wil ik allemaal ook niet... Eh, rare dingen zeggen. hey, ehm, ja, luisteraars, eh, leuke muziek eh, en speciaal ter ere van Daniel Levens. Want het is voorlopig zijn laatste uitzending waar hij bij kan zijn. Hij gaat de cursus volgen voor portier, eh, portier moet ik zeggen natuurlijk. En hij heeft er ontzettend zin in, toch Daan? Ja, lijkt mij, ja, ja, ja, natuurlijk. Dat lijkt, lijkt mij ook. Ja. Lijkt me leuk. Ja. Maar goed, uh, voorlopig is hij er niet. En dan gaan we naar uh, Rubber Robbie. Nee, eh, uh, <laughs> zilver, Ja, dat hoorde ik wel aan het begin. Jij denkt, hij luistert niet, hè? ja, mooi wel. <laughs> nee, Zilver Robbie die gaat, die gaat het voor me doen. Want u weet het, het is helemaal niets voor mij. Goed, volgende drie nummers, heren. A Horse With a Name van de groep America. Dan Aphrodite's Child met Break. En Dr. Hook en The Medicine Show met Sylvia's Mother. ocean is a desert with its life underground and a perfect disguise.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 Ja, ja, ja, ja, Vind je het jammer? Of, eh? Ja, toch zat er wel? Ja, wel, wel jammer, maar... Maar nou, je ik, gaat, je heel leuks ik, weet wie, wie eh, mijn... Eh, overneemt en... Ja. zit je nou mij te wordfreuden. Ik weet nee, nee, nee, nee, nee, ze zitten gewoon met z'n tweeën te wordfreuden. Echt waar. Uh, zelfs Harms zit er om te lachen, maar het is gewoon echt waar. Dit was dan Sylvies Mother van Dr. Hoek en de Medicine Show. En daarvoor een schitterende Demi Roussos vind ik, eh, van Aphrodite's Childs met Break. We gaan naar de suite. Een beetje nichtrock zoals het vroeger heette. Met eh, Papa Joe, vervolgens Buddy Joe van Golden Earring. En The Summer of 71 van Boland en Bollands. never see you sad. so just let them talk. You always let to see them walking past our door. You love the snowflakes in the winter, and so much more will make that summer of '69. he was. Want hier kan je echt heel lekker bij wegzwijmelen. Als je de zomer eh, van 71 meegemaakt hebt, was een prachtzomer. Uh, u luistert eh, nog eh, voor eh, nog een paar minuten naar Golden CFM, het gouden programma van de lokale radio hier in Zandvoort, CFM. En het is, ja, ik blijf het zeggen, de laatste uitzending voorlopig dat Daniel Leverts mijn technische, technicus is. En Rob Harms, die nog steeds met Wordfort bezig is, die gaat hem vervangen. Dat flikken we niet de volgende keer, Rob, dat weet je. Nee, nee, nee. nee, <laughs> nee, oké, dat is het goed. We gaan nog eventjes wat lekkere muziek draaien. Het, ja, nog maar een paar minuten. We gaan eh, eerst draaien even Me en Mrs. Jones van Billy Paul. In ieder geval eh, American Pie van Don McLean. En misschien nog een klein stukje van Sylvia van Focus. Dank u wel voor uw aandacht en graag tot over twee weken. Eh, dan zijn we weer live vanuit de studio op de hoek van het Gasthuisplein en de Kruisstraat. En tot de volgende keer. Dag Daan, dank. show factor we don't build our hopes up too high Cause she's got her own obligations And so, and so do I Me and Mrs.